Op het moment van de explosie waren meer dan 500 mensen in de mijn aan het werk. De meesten konden op tijd wegkomen. 114 mijnwerkers zitten nog vast onder de grond. In Chinese kolenmijnen gebeuren vaak ongelukken vanwege slecht onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. In België zijn gisteravond tientallen jongeren opgepakt na rellen. Allochtone jongeren gooiden in de Brusselse deelgemeente Anderlecht een molotovcocktail naar het gemeentehuis. Ook vernielden ze van alles en gooiden ze stenen naar de politie. Jongeren in Brussel zijn kwaad omdat de politie gevangenen zou hebben mishandeld in een gevangenis in de buurt. Een Amerikaan van 72 moet levenslang de gevangenis in voor spionage. Hij heeft tientallen jaren gespioneerd voor Cuba toen hij ambtenaar van Buitenlandse Zaken was. Daardoor had hij toegang tot geheime informatie over Cuba die hij doorspeelde. Zijn vrouw werkte daaraan mee. Zij kreeg zes jaar cel. Op de A16 bij Dordrecht is vannacht een man zwaar gewond geraakt... bij een botsing waarbij twee auto's en twee vrachtwagens betrokken waren. De auto's waren op elkaar gebost. Een vrachtwagenchauffeur stopte en probeerde het verkeer te waarschuwen, maar hij kon niet voorkomen dat een andere vrachtwagen in volle vaart tegen de stilstaande auto's botste. De chauffeur van de truck raakte bekneld in zijn cabine. Zijn toestand is kritiek. Landen die geld doneren aan Afghanistan moeten meer doen om corruptie in het land te bestrijden, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Gates. Als donorlanden merken dat er sprake is van corruptie bij hun project in Afghanistan, dan moeten ze hun steun stopzetten, vindt hij. De overname van Porsche door concurrent Volkswagen is een stap dichterbij gekomen. De raden van commissarissen van de twee bedrijven hebben ermee ingestemd. Eerder probeerde Porsche om Volkswagen over te nemen, maar dat mislukte door geldgebrek. Volkswagen heeft al merken als Audi, Skoda, Bentley, Seat en Lamborghini.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 You and me. You'll never M.